Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bijna een dag later dan de bedoeling was... zijn de voorlopige uitslagen van de democratische voorverkiezing... in de Amerikaanse staat Iowa bekend geworden. Met 62 van de stemmen geteld gaat Pete Buttigieg krap aan de leiding. en zou bijna 27 van de kiesmannen achter zich krijgen. Bernie Sanders scoort ruim 25 gevolgd door Elizabeth Warren. Zij zou worden gesteund door ruim 18 van de afgevaardigden. Joe Biden staat op bijna 16 door problemen met een app lopen de democraten in Iowa ver achter met het tellen van de stemmen. De uitslag werd eigenlijk in de nacht van maandag op dinsdag verwacht. In Eindhoven is een inloophuis geopend waar jongens en mannen terecht kunnen... die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Het is de eerste locatie die zich speciaal richt op mannen. Aanleiding is een onderzoek over jongensprostitutie in en rond Eindhoven. Daaruit blijkt dat er in 2018 in de regio zo'n 70 mannen in de prostitutie werkten... Vaak niet vrijwillig en de meeste, bijna 60, waren minderjarig. In Limburg worden maatregelen genomen vanwege de verwachte hoogwaterstand van de Maas. De afgelopen dagen heeft het flink geregend in het stroomgebied van de Maas. Rijkswaterstaat verwacht de komende ochtend bij Maastricht de hoogste piek... van ongeveer 1800 kub water per seconde. Dat is normaal gesproken zo'n 200 kub per seconde. Bij de Maas zijn pompen geplaatst en ook is Keersluis Limmel uit voorzorg dicht. Dijkwachten lopen controles. De politie hoopt dat in de toekomst alleen nog maar kindervuurwerk... en stabiel staand vuurwerk mag worden afgestoken. Met ander vuurwerk, ook siervuurwerk, kan nog steeds worden gegooid... en dat is gevaarlijk, bleek in een hoorzitting in de Tweede Kamer... over het kabinetsbesluit om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. De komende dag debatteert de Kamer erover. Het weer vannacht opklaringen en droog. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt... en daardoor kan het glad zijn en lokaal kan een mistbank ontstaan.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 My doctor don't tell me this. Rum is my only medicine. So hey, on the hey, road we drinking it all day. Plenty vibes on the roadway. My doctor say it's okay. We drinking, we drinking. Drink the night time. Drink you'll be quite fine. the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, so fed up by this shit. I done planned for the boat ride.